Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het is in Israël helemaal misgegaan bij een Joods feest. Het was er veel drukker dan gedacht en daardoor werden mensen verdrukt en vertrapt. Minstens 44 mensen kwamen om, 150 anderen liggen nog in het ziekenhuis, sommigen heel ernstig gewond. De premier van Israël noemt het een grote ramp. In Den Haag is tot diep in de nacht gedebatteerd over de toeslagenaffaire. De afgelopen weken bleek dat ministers info hebben achtergehouden... en dat ze hebben geklaagd over kritische Kamerleden. Premier Rutte vond dat achteraf zelf ook niet allemaal netjes, zei hij. Ik eh, ben ook niet trots op alles wat ik teruglees, zeg ik maar heel eerlijk, in die notulen. Maar hij en de rest van het demissionaire kabinet kwamen in het debat niet echt in de problemen. In Los Angeles zijn vijf mensen opgepakt voor het ontvoeren van de honden van Lady Gaga. Eind februari werd de hondenuitlater van de zangeres op straat in zijn borst geschoten. Twee honden die hij aan de lijn had werden meegenomen. De politie gaat ervan uit dat de ontvoerders geld wilden verdienen aan de Franse bulldogs. Een van de opgepakte mensen is de vrouw die de dieren terugbracht naar Lady Gaga toen die een beloning had uitgeloofd. En er is goed nieuws voor James Bond-fans die verstand hebben van schietstoelen... of weten hoe je een exploderende balpen maakt. De Britse geheime dienst is op zoek naar een real-life cue... Dat is degene die in de films alle Bond-gadgets in elkaar zet en uitlegt hoe alles werkt. Now if you take the top off, you'll find a little red button. Whatever you do, don't touch it. No, why not? Because you release this section of the roof. You're joking. I never joke about my work, 007. De functie bestaat dus echt, maar is wel wat anders dan in de films. De echte Q is geen knutselaar, maar degene die leiding geeft aan alle teams die nieuwe technologieën ontwikkelen. Het weer wolken en hoewel de zon er steeds meer doorheen komt... kan er in het binnenland ook nog een buitje vallen.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 beste met je voor, maar sta nu zelf achteraan. Shit, is best een lijpe paradox. Maar kijk het of het klopt, staat het een spijker op zijn kop. En ik begrijp wel hoe het werkt, want voor ons beiden was het op. Terwijl we zeiden over anderen, kijk daar lijken we niet op. Moet je nu zien, een leven voor illusies. Alle leuke dagen werden afgedaan met ruzies. Nu zie ik dat dit beter is, maar je moet weten dat het leven zonder jou geen leven is. nog langer Droeg je tranen ook al heb je veel verdriet. Je kan het als ik, maar het helpt ons niet. Doch je tranen ook al heb je veel verdriet. Het leven gaat door, je begint weer van voor. Er ligt vast wel iets moois in het verschiet. Hoezo neem je de stappen die je neemt, ha? Ik denk dat het tegen Waarom ga je niet meer met me mee, ha? Huh? kan het wel alleen. En ben je zeker voor je keuze nu? Ik denk dat het beter is.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 Minder dan de helft van de aangemelde ouders krijgt voor de beloofde datum, dat is morgen, 30.000 euro. Afgelopen nacht in het debat over de ministerraad notulen nam de Tweede Kamer een motie aan dat er een nieuwe bestuurscultuur moet komen met minder wantrouwen. Bij een festival van orthodoxe joden in het noorden van Israël... zijn zeker 44 mensen om het leven gekomen, onder wie ook kinderen. Zeker 150 mensen liggen in het ziekenhuis. Na het jaarlijkse bezoek aan het graf van een rabbijn ontstond gedrang... en kwamen mensen in de massa in de verdrukking. Het weer, veel bewolking, later ook zon, verder kans op een bui... en het wordt een graad of 12. no if you get physical. Why you want me? Me want you do?